Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Nu supermarktketen jaar stopt met de verkoop van sigaretten... wil staatssecretaris Blokhuis dit ook bespreken met andere supermarkten. Blokhuis noemt het besluit van Lidl een belangrijke stap op weg naar de rookvrije generatie. Het bedrijf is de eerste supermarktketen die stopt met de sigarettenverkoop. Ook drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister kondigden eerder aan... dat de verkoop van sigaretten wordt geschrapt. Het kabinet heeft er geen problemen mee dat Rwanda shirtsponsor is geworden van de Engelse voetbalclub Arsenal. Kamerleden waren vorige week verontwaardigd over de sponsoring door het Afrikaanse land dat ontwikkelingshulp krijgt van Nederland. Volgens een Afrikaanse krant kost de sponsordeal tientallen miljoenen dollars. Maar minister Kaag snapt dat Rwanda hiermee het toerisme in het land wil stimuleren. Op de shirts van de spelers van Arsenal komt Visit Rwanda te staan. Door een fout van de politie in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant... durfde een jongen uit Tilburg de straat niet meer op. Er werd een foto van hem getoond in een zaak over de mishandeling van een 73-jarige man. Een dag na de uitzending bleek dat de politie de verkeerde foto had aangeleverd. De beelden verschenen op televisie en internet en werden honderden keren gedeeld. De politie heeft excuses gemaakt, maar volgens de familie is het leed al geschied. De Hockeybond wil dat amateurclubs stoppen met selectietrainingen en wedstrijden voor kinderen tot 12 jaar. Volgens de bond veroorzaken die te veel stress bij de kinderen, die in anderhalf uur moeten laten zien wat ze kunnen. De bond vindt dat sport zeker op jonge leeftijd vooral leuk moet zijn. Met de selectie wordt bepaald in welk team de jonge sporters het seizoen erop terechtkomen. Het weer vanavond verdwijnen de onweersbuien geleidelijk. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 16. Ook morgen eerst zon en in de middag weer stevige onweersbuien. Mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.